van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft gisteravond en vannacht meerdere plaatsen in Rusland aangevallen met drones. Volgens het Russische persbureau RIA werden bijna 100 drones neergehaald. Bij de kerncentrale van Koersk in het westen brak kort brand uit. Ook op een industrieterrein in de provincie Samara was een droneaanval. De gouverneur van die regio maakt niet bekend wat het doelwit was en of er schade is. Gisteravond werden drones neergehaald die onderweg waren naar Sint-Petersburg en Moskou. De aanvallen hebben vermoedelijk te maken met de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt aan plannen om militairen in te zetten in Chicago, schrijft The Washington Post. Volgens de krant liggen meerdere opties op tafel en is het de bedoeling om een paar duizend militairen in te zetten. President Trump noemde Chicago een puinhoop met een incompetente burgemeester. Volgens de gouverneur van de staat wil Trump angst aanwakkeren om machtsmisbruik te rechtvaardigen. Trump stuurde eerder de Nationale Garde naar Washington en Los Angeles. Het gaat steeds om plaatsen die door democraten worden geleid. Voor de derde keer in zijn tenniscarrière heeft Botik van de Zandschulp naast een ATP-toernooititel gegrepen. Hij verloor de finale van Winston-Salem ondanks een aardige comeback. Marton Fuchsowicz ging er met de titel vandoor. De Belgische voetballer Dries Mertens heeft een punt achter zijn carrière gezet. Sinds deze zomer zat hij zonder club nadat zijn contract bij Turkse Galatasaray afliep. Op een festival in Leuven dat hij zelf organiseerde... riep de 38-jarige Mertens gisteren vanaf het podium dat hij met pensioen is... en dat het tijd is om andere dingen te gaan doen. Dries Mertens speelde eerder bij Napoli. Die club nam hem in 2013 over van PSV. Ook speelde hij meer dan 100 interlands voor het nationale Belgische team. Het weer in, het, in de ochtend in het noordoosten wat regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het is maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... verknoopt het Watergaasmeer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verkroopt het Velsen 10 minuten...